met het NOS Journaal. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met een voorstel van premier Netanyahu... voor de bezetting van Gaza-stad. Dat is bekendgemaakt na een urenlang overleg. De bezetting van Gaza-stad zou gepaard gaan met een omsingeling van het gebied... waarna Hamas-terroristen in de stad aangevallen zouden worden. Netanyahu zei eerder dat hij de hele Gazastrook wil bezetten. Volgens hem is dat nodig om Israëls veiligheid te garanderen en Hamas volledig te verslaan. In hoeverre dat plan is afgezwakt is nog onduidelijk. Het leger heeft op dit moment zo'n driekwart van Gaza onder controle. Het overige deel bestaat uit een ongeveer 14 kilometer lange kuststrook en Gaza-stad... waar 1 tot 1,5 miljoen Palestijnen zouden verblijven. Netanyahu zei gisteren al dat Israël niet van plan is om Gaza permanent te annexeren. Het zou de bedoeling zijn dat het gebied uiteindelijk overgedragen wordt aan een Arabische troepenmacht. Het Israëlische Veiligheidskabinet was sinds gistermiddag 5 uur bijeen. Het overleg is de hele nacht doorgegaan. Drie mensen zijn gisteravond zwaar gewond geraakt bij een brand in Eindhoven. Er woedde een grote brand op twee verdiepingen van een appartementencomplex. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd... maar mogelijk kreeg er aan de brand een ontploffing vooraf. Een deel van de bewoners van het complex kon vannacht niet terug naar huis... en moest ergens anders slapen. En na drie dagen blussen heeft de Franse brandweer de grote natuurbrand in het zuiden onder controle. Het was de grootste brand in meer dan een halve eeuw tijd in het land. Een gebied van zo'n 170 vierkante kilometer is in vlammen opgegaan. Eén vrouw overleefde de brand niet. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Lokaal kan ook wat regen vallen. In de middag meer zon met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets zonniger en dan een graad of 23.